Levi van Eck met het NOS-journaal. De schutter die in de Amerikaanse stad Buffalo tien mensen doodschoot bij een supermarkt... dreigde vorig jaar nog met een schietpartij op zijn middelbare school. Dat was rond de tijd dat hij zijn diploma zou krijgen. Een anonieme politiefunctionaris zegt dat de toen 17-jarige jongen... na dat dreigement hulp moest zoeken. Bij de aanslag van zaterdag in Buffalo kwamen voornamelijk zwarte Amerikanen om... De schutter had daarvoor een racistisch manifest online gezet... waarin hij schreef dat hij zoveel mogelijk zwarte mensen wilde neerschieten. Bij een steekpartij in Hilversum is iemand om het leven gekomen. De politie heeft de man aangehouden als verdachte. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren... maar dat mocht niet meer baten. Wat de aanleiding was van de steekpartij in Hilversum is niet bekend. Na Finland wil ook Zweden lid worden van de NAVO. De sociaal-democratische regeringspartij is voor toetreding tot het bondsgenootschap... waardoor er een meerderheid is in het parlement. De officiële aanvraag voor een lidmaatschap wordt binnen enkele dagen verwacht. Om lid te worden moeten alle NAVO-landen ermee instemmen. Alleen Turkije heeft bezwaren omdat Finland en Zweden onderdak bieden aan Koerdische organisaties. NAVO-baas Stoltenberg zegt dat de NAVO er alles aan zal doen om toetreding zo snel mogelijk te regelen.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 There's a new day on the other side.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 did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow, and eventually it set me free.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 it set me free just a little bit. Love me more, just a little bit. Love me more. I'm gonna try to love me more with a little bit of love. love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 Negen is Zon, Zandvoort en Zomerhits. You know there never was a doubt. I will never let go I wanna see what this love has to 到底。 tell me what you read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 someone been more unforgettable in every way and forever? able to.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

way to go.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 Me immigrant is my